van 4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Turner Jury van Gelder is volgens zijn management enorm aangeslagen en kapot... nu hij is weggestuurd van de Olympische Spelen wegens wangedrag. Zelf is van Gelder er nog niet aan toe om een reactie te geven... zei het management tegen het ANP. Begin deze middag landde van Gelder al op Schiphol. Volgens NOC-NSF heeft hij op grove wijze de normen en waarden van het Nederlandse team overtreden. Het gaat maanden langer duren voordat schildklierpatiënten weer het medicijn Tirax Duotap bij de apotheek kunnen krijgen. De fabrikant meldt dat de voorraden pas in het tweede kwartaal van volgend jaar worden aangevuld. Dat was eerder deze herfst gezegd. De problemen met de levering ontstonden toen de fabrikant een productielocatie sloot. Israël zegt dat een VN-medewerker hulpgeld heeft doorgesluist aan de Palestijnse organisatie Hamas. De man is een Palestijn die werkt voor een hulporganisatie van de VN. Hamas zou het geld hebben gebruikt voor de strijd in Gaza. Vorige week pakte Israël om dezelfde reden al een medewerker van een andere hulporganisatie op. PvdA-leider Samson wil dat het kabinet maatregelen neemt om de koopkracht van ouderen volgend jaar te verbeteren. Volgens de laatste cijfers van het CPB hebben vooral ouderen en mensen met een uitkering volgend jaar minder te besteden. Premier Rutte zei eerder al dat het kabinet gaat kijken naar het inkomen van ouderen. Een man uit Raamsdonksveer moet zeven jaar de cel in voor het doden van zijn huisgenoot. Dat is twee jaar minder dan justitie had geëist. De dader en het slachtoffer waren drugsgebruikers die geregeld ruzie hadden. Volgens de advocaat van de dader terroriseerde het slachtoffer het leven van zijn cliënt. Hij werd mishandeld, bedreigd en zijn bankrekeningen werden geplunderd. De man sloeg zijn huisgenoot in oktober dood. Het weer nog enkele buien, af en toe zon en het is ongeveer 18 graden. Morgen meer buien, op sommige plaatsen kan het flink doorregenen. Het wordt dan opnieuw een graad of 18.